Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Importheffingen tegemoet kunnen zien. Het is een reactie op de importheffingen van president Trump op onder meer Chinees staal. Op de Chinese lijst staan onder meer Amerikaans varkensvlees, appels, wijn en stalen pijpen. Het Chinese ministerie van Handel wil zo snel mogelijk met het Witte Huis onderhandelen over een oplossing. Komt hier niet, gaan de heffingen in. Eerder liet China al weten niet terug te deinzen voor een handelsoorlog. Bij een brand in een flat in de Vietnamese hoofdstad Ho Chi Minh City zijn zeker 13 mensen omgekomen. 14 mensen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Volgens lokale media kwamen de mensen om het leven door verstikking of omdat ze van het gebouw afsprongen. De brand brak uit in de parkeergarage onder het complex. De middelbare school in Florida, waar vorige maand 17 mensen werden doodgeschoten door een oud-leerling, stelt doorzichtige rugzakken voor leerlingen verplicht. Dat gebeurt na incidenten met scholieren die messen bij zich hadden. Daarnaast moet iedereen, leerlingen en leraren, naambordjes dragen, meldt de krant de New York Times. Na de voorjaarsvakantie krijgt iedere leerling gratis een doorzichtige rugzak van de school. En de, oprichting van de oprichter van Toys R Us is overleden. In 1957 opende hij zijn eerste speelgoedwinkel. Lazarus schreef de R in het logo bewust in spiegelschrift... zodat het leek alsof een kind het had gedaan. Afgelopen week werd bekend dat Toys R Us een miljardenschuld heeft... en dat alle winkels in de VS dichtgaan. Charles P. Lazarus was 94 jaar. Het weer nog bewolkt en lokaal wat kans op mist. De temperatuur daalt naar zo'n 2 tot 4 graden. Overdag eerst bewolkt, maar later ook kansen op zon en aan zee wat lichte regen.